Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Duitse vliegveld Wezen heeft een vliegtuig van Ryanair gisteravond de landing moeten afbreken nadat een auto door het hek was gereden. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er rekening werd gehouden met een aanslag op de luchthaven net over de grens bij Venray. Maar de bestuurder bleek onwel te zijn geworden. Een man van 59 uit Kevelaar had onder invloed op de weg naast de landingsbaan gereden... toen hij de macht over, het stuur, over zijn stuur verloor. Nadat hij door het hek was gereden werd hij door de veiligheidsdiensten van het vliegveld... op een taxibaan tot stoppen gebracht. In Irak worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Ze zouden eigenlijk volgend jaar pas zijn... maar werden vervroegd in reactie op maandenlange protesten tegen de regering... Het Iraakse parlement telt 329 zetels, waarvan een kwart bestemd is voor vrouwen. Bijna 25 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen, maar een hoge opkomst wordt niet verwacht. Veel Irakezen denken dat de verkiezingen weinig zullen veranderen aan de corruptie en andere problemen. Bij een aanval op een markt in Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen. Gewapende mannen openden het vuur en staken auto's in brand. Het gebeurde in het noordwesten van Nigeria. Dat wordt geteisterd door geweld van bendes. Er worden geregeld schoolkinderen en dorpsbewoners ontvoerd... waarna losgeld wordt geëist. In Californië moeten grote warenhuizen over drie jaar genderneutrale afdelingen hebben voor speelgoed en kinderverzorgingsproducten. De wet is een primeur voor de VS. Er mogen nog wel speciale afdelingen voor jongens en meisjes zijn, maar daarnaast moet er een genderneutraal aanbod zijn voor bijvoorbeeld meisjes die met auto's willen spelen en jongens die van glitter houden.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 You leave me broken, and I can't lie. It gets me every time. de zomer op ZFM Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder etmaal weer. ZFM Zomer. shining and blinking, step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever.